Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komen weer boerenprotesten aan. Dat zegt boerenclub Farmers Defence Force. Vandaag spraken ministers en bemiddelaar Johan Remkes niet met die club... maar wel met andere boerenorganisaties over de stikstofplannen. Maar FDF is heel ontevreden over de uitkomsten van dat gesprek. Als ik zo de stemming een beetje proef, dan denk ik dat je op kunt maken... voor de hardste acties die FDF ooit gevoerd heeft. Maar waar moet ik dan aan denken? Ja, daar gaan we niet over uitweiden en daar moeten we eerst nog overleggen. Bent u bang dat de zaak nu gaat escaleren? We gaan zeker escaleren, ja. Bemiddelaar Remkes zei dat er een flinke vertrouwenscrisis is tussen boeren en de overheid. Hij wil graag eind van de maand weer verder praten, maar de boerenorganisaties staan nog niet te springen, vertelt verslaggever Thomas Pekschoor. Zoals het er nu voor staat willen ze absoluut niet verder aan tafel met het kabinet op het moment dat er geen toegevingen worden gedaan, geen concessies worden gedaan. China wil niet meer samenwerken met Amerika. Gesprekken tussen het land over klimaat zijn stilgelegd... en de samenwerking bij de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad is gestaakt. China is boos over het bezoek van Amerikaanse politicus Nancy Pelosi aan Taiwan. De politie heeft in Best een man opgepakt voor diefstal. Agenten betrapten hem op heterdaad met een palmboom op zijn scootmobiel. De man zelf liep ernaast. Aan de palmboom hing nog het prijskaartje van de winkel, 345 euro. En het is dan wel de vijfde vandaag, maar dat hij komt verwacht je niet deze maand. Het is nog niet eens december en het is nu Sinterklaas, een zomertour? Ja, het bevalt mij prima. Het is alleen wat warm. Dat, daar heb ik wel last van. Daar had ik niet zo in gecalculeerd. Sinterklaas, inclusief Tabbert, Mijter en Baard... zetten voet op Terschelling in het zonnetje. De afgelopen twee jaar had de Goedheiligman flink last van corona... en daarom plande hij een extra bezoekje in... om te zien hoe de kids vakantie vieren. Eh, heel veel pepernoten. Ik vond het heel erg leuk. Een leuke foto dat ik eh, naast hem zit. Ook wel heel speciaal. Ja, het was gewoon een hele leuke dag. Ja, het was trouwens niet voor iedereen een leuke dag. Ja, weet je, ik vertrouw die man niet, hè. Hij weet te veel. En dan komt hij ook nog zomers. Ja, ook dat nog. Ja, wat erg, hè. En ik blijf een beetje op afstand. Heb ik het weer nog. Het klaart op vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10. Morgen een zonnige start van het weekend. Later meer wolken. In het oosten kan het ook een beetje gaan regenen. Het wordt wat koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer kan bijna overal prima doorrijden.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 Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me. Esta rumba, esta guitarra, que siempre cantaré. canta gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está gitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.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 Can I sit on top of you? I wanna sit on top of you. We gon' it Got me acting hella thotty So excited, so exotic I'm a seasoned professional Squeeze it, don't let it go Tease it, no self-control I got time today I got time today, I got time oh, I, got time today, I got time I can't wait to come out and play Ooh, yeah Look it up.